uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Premier kan je niet dwingen om zo snel mogelijk uit de Europese Unie te stappen. Rutte zei in een Kamerdebat over de brexit dat de Britten in een ernstige crisis zitten... en dat het verstandig is om hun wat lucht te geven om orde op zaken te stellen. De premier noemde de uitslag van het referendum buitengewoon slecht. CDA, D66 en PVV zijn wel voor een snel Brits vertrek. PVV-leider Wilders diende een motie in voor een Nexit-referendum... maar daarvoor is in het Tweede Kamer geen meerderheid. UNICEF waarschuwt dat de internationale doelstellingen voor minder ongelijkheid en armoede onder kinderen niet worden gehaald als er niets verandert. Zonder extra inzet van overheden, bedrijven en organisaties sterven in 2030 bijna 70 miljoen kinderen aan vermijdbare oorzaken, zijn miljoenen vrouwen als meisje getrouwd en groeien 167 miljoen kinderen op in armoede. De Surinaamse president Bouterse wil woensdag het parlement bijeenroepen voor een speciale zitting waarin het parlement de staatsveiligheid bespreekt. Wat de president daar wil zeggen is niet bekend. Vorige week stelde de krijgsraad de amnestiewet buiten werking, zodat het decembermoordenproces kan worden hervat. Bouterse is zelf hoofdverdacht in dat proces. Hij zei dat het land door de uitspraak van de krijgsraad in een constitutionele crisis is beland. IJsland heeft gisteravond voor een stunt gezorgd door op het EK ten koste van Engeland de kwartfinales te bereiken. In Nice werd het 2-1 voor IJsland. Direct na de wedstrijd kondigde de Britse bondscoach Hodgson zijn vertrek aan. Zijn contract zou al binnenkort verlopen, maar hij was graag langer aangebleven. Ook titelverdediger Spanje is uitgeschakeld. De Spanjaarden verloren gisteren van Italië met 2-0. Het weer, periode met zon, later af en toe een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Ook de rest van de week blijft het licht wisselvallig.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 En ik zei nee. Nee, nee. Ik doe niet met mee. doe er niet aan mee. Denk jij dat ik iets wat van waarde is? Mij doe wie dan ook om me laat. Vergeet het maar. Ik zei vergeet het maar.